Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat niet goed bij het moederbedrijf achter onder meer ASN Bank, Regiobank en SNS. De Volksbank, zo heet het bedrijf, gaat merken en banen schrappen. Dat zegt verslaggever Nick Wouters. Nou, Volksbank doet het al langer slechter dan andere banken. Dan ING, ABN AMRO, Rabobank, de grote drie. En Volksbank is een beetje de kleinere vierde speler. Maar die rommelt al een paar jaar aan, worstelt een beetje. Kan niet zo'n hoge winsten presenteren als die andere banken presenteerden. Volgens de topman van Volksbank komt dat onder meer doordat de eigen merken met elkaar concurreren. Straks blijft er nog maar één over. Welke dat is, horen we later. Ook gaan ze kantoren en filialen sluiten. In totaal zullen er 700 tot 750 voltijdbanen verdwijnen. Er is iets flink misgegaan bij een test in een fabriek van autobouwer Hyundai in Zuid-Korea. Wat voor test het was en wat er gebeurde is nog onduidelijk. Volgens persbureau Reuters zijn drie mensen gestikt. Het zou gaan om onderzoekers. na dagenlange protesten geeft de president van Abhazie zich gewonnen. Hij treedt af. De demonstranten waren boos over een economisch verdrag met Rusland dat die president wilde sluiten. Ze waren bang dat rijke Russen vastgoed op zouden kopen en dat alles duurder zou worden. Abhazie is een onderdeel van Georgië, maar heeft zichzelf onafhankelijk verklaard. Rusland heeft er grote invloed. En de eerste sneeuw van het najaar is gevallen. Onder meer in Friesland en Drenthe. Maar het zorgt nog niet voor idyllische witte landschappen... ziet deze weerman van RTV Drenthe. Daarvoor is het nog te warm. Ik hoor het ook op mijn dakraam. Eerst was het een half uurtje geleden was het regen. En nu hoor ik veel minder getik, terwijl het wel neerslag valt. Dus het is inderdaad, het, het is vlokkerig. Het is natte sneeuw tussen de regen door. Ja, het is, het is heel zacht het spul. En het, is, het valt niet eh, hard uit de, uit de lucht. Het is allemaal, eh, dwars wat naar beneden. Dat heeft op veel plekken voor gladheid gezorgd. Mede daardoor was het de drukste ochtendspits van het jaar, meldt de ANWB. Iets voor 8 uur stond er ruim 1100 kilometer file. Het weer nog, een grijze dag met af en toe regen of in het noorden dus natte sneeuw. Daar is het net boven nul. In het zuiden van het land wordt het een stuk warmer, max 12 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Na een drukke ochtendspits neemt het aantal files nu snel af. Wel staat er nog een aantal files in de regio, bijvoorbeeld op de A10. Rijd je op de Ring Zuid richting Utrecht... dan heb je tussen Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Buitenveldert... zo'n 10 minuten vertraging. Ook staat het vast op de A10 op de Ring West. Rijd je hier richting Haarlem... dan heb je bij de Koentunnel ongeveer 10 minuten oponthoud. Verder ook file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... Tussen Knopend de Hoek en Knopend de Nieuwe Meer 10 minuten vertraging. En rijd je op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Roelof Arendsveen en Knopend de Hoek...